Clemens Peters met het NOS Journaal. Tom Dumoulin is wereldkampioen. Daar klopte in het Noorse Bergen de Sloveen Roglic en de Brit Froome. Wilco Kelderman eindigde op het natte parcours als zevende. Het eigen risico voor de zorg blijft volgend jaar 385 euro en gaat dus niet omhoog naar 400 euro zoals in de begroting staat. Dat heeft informateur Zalm bekendgemaakt namens de formerende partijen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het gat op de begroting dat hierdoor ontstaat wordt waarschijnlijk opgevuld door een hogere zorgpremie. Het dodental door de aardbeving in Mexico is opgelopen naar 225. Volgens de Mexicaanse autoriteiten kwamen bijna 100 mensen om in Mexico-stad. En in de staat Morelos, ten zuiden van de hoofdstad, zijn ruim 70 doden gemeld. De beving van gisteravond had een kracht van 7,1. Tientallen gebouwen stortten in en tussen de omgevallen muren wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. Een man uit Purmerend is in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel... voor een aanslag op een woonboot in Wormer in 2015. De bewoner kwam daarbij om, zijn vrouw raakte zwaar gewond. Al eerder werd bekend dat de dader zich had vergist. De bom was bedoeld voor de bewoner van een andere woonboot. Die zou de zus van de dader hebben misbruikt. De olietanker die vanochtend vroeg op de Westerschelde bij Bad vastliep is weer losgetrokken. Het Duitse schip van ruim 180 meter lang kwam vast te zitten na een aanvaring met een ander schip. Dat kon zijn weg vervolgen. Voor het Duitse schip waren twee pogingen nodig om het los te trekken. Vorige maand strandde er ook al een groot schip op ongeveer dezelfde plek en dat werd na 12 uur losgetrokken. De Amerikaanse bokser Jake LaMotta is overleden. Zijn bijnaam was de Bronx Bull, maar bij het grote publiek werd hij vooral bekend als Raging Bull. Zijn levensverhaal werd in 1980 verfilmd met Robert De Niro in de hoofdrol. Jake LaMotta won 83 van zijn 106 partijen. Hij is 95 jaar geworden. Het weer geleidelijk overal droger. Vannacht koelt het af naar 7 tot 11 graden. Morgen zonnige periode en droog bij maximaal 20 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is alleen de Geest van de AWB. Er is nog veel verdraging op de A27 van Breda naar Gorkum. Bij industrieterrein Avelingen 2 kilometer en een half uur vertraging. Staat namelijk een auto in brand waardoor de rechte rijstrook dicht is. De andere kant op is het ook nog druk van Utrecht naar Breda. Tussen Hagenstein en Werkendam ook 10 kilometer.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 Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids. En meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan. ANWB. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit.